Drie uur. Gert u bij het NOS Journaal. Maleisië is nu volwaardig lid van het team dat strafrechtelijk onderzoek doet naar de aanslag op de MH17. Het toestel van Malaysia Airlines dat op 17 juli neerstort in het oosten van Oekraïne. Eind juli richten de landen die bij de ramp betrokken zijn gezamenlijk een onderzoeksteam op. Daarin werken België, Australië, Oekraïne en Nederland samen aan het strafrechtelijk onderzoek. Maleisië was om onduidelijke redenen geen lid van het team. Mogelijk was dat omdat het land de doodstraf kent en niet als democratische rechtsstaat wordt beschouwd. Twee Spaanse broers die worden, werden verdacht van de moord op een Nederlander die in Noord-Spanje woonde, hebben bekend. Ze werden afgelopen weekend aangehouden. Vandaag werd in hun huis een vuurwapen gevonden waarop de broers de moord bekenden. Ze woonden naast de Nederlander Martin Vervonderen. De families hadden vaak oneenigheid. Vier jaar geleden werd Vervonderen plotseling vermist. Zijn auto werd in juni gevonden en zijn lichaam enkele dagen later. De NS zegt serieus te kijken naar de klachten van een groep conducteurs en machinisten die vanochtend bijeenkwamen voor overleg. De medewerkers, vooral uit Den Haag, zeggen dat de werkdruk op onder meer sprinters te hoog is. Als gevolg van het overleg reden vanochtend rond Den Haag minder treinen en treinen reden niet op tijd. De NS wist van het personeelsoverleg en de directie is aangeschoven om de klachten te horen. Voor het einde van de week komt de NS met een reactie. Iedereen die volgend jaar een aanslag inkomstenbelasting ontvangt krijgt vier maanden uitstel. Dat gold al voor mensen die een naheffing krijgen. Staatssecretaris Wiebes breidt de regeling nu uit naar iedereen die een aanslag krijgt. Wiebes vindt deze langere termijn gepast omdat voor velen de naheffing onverwachts komt. Volgens hem gaat het om 5,5 miljoen mensen. Wiebes denkt dat nu bijna niemand nog in betalingsproblemen komt. Het weer bewolkt en vooral het westen ligt de motregen. Het is 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan files op de A7, Zaandam richting Horen, bij de afrit Hoorn, 2 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar, voor Wassenaar Centrum 3 kilometer na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan beter omrijden via Leidsendam over de N14 en de A4. Tot zover de verkeers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 body fits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 alleen van mij. Het ritme, ritme. van ZFM.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 and with diapers on.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 等到。 Arctic sun, chanting the night, falling stars out of the sky.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 did not believe that a romance would show itself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving other